Eh, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een half uur geleden zijn de meeste stembureaus in het land opengegaan. Sommige waren vannacht open, waaronder deze in Arnhem. Burgemeester Mark kroop kroopte achter de draaitafel om er een feestje van te maken... en honderden jongeren kwamen daarop af. Kom je hier ook om te stemmen? Ja, ja, ja, zeker weten. Ik ga stemmen. We houden onze democratie levend. Democratie is beschaving. We vieren hier vandaag ook onze democratie, maar dat doen we ook echt. Het is eh, echt heel mooi dat we mogen en kunnen stemmen. Dus ik vind dat je dat dan ook altijd gewoon moet doen. Tot vanavond 9 uur kan je een bolletje rood kleuren. Steeds meer gemeenten zijn bezig om zelfdodingen te voorkomen. Vanaf volgend jaar zijn ze verplicht om zich daartegen in te zetten. Bij 113 Zelfmoordpreventie hebben ze een stappenplan gemaakt... dat gemeenten kunnen gebruiken. Dat begint bij mensen te leren praten over het onderwerp... door bijvoorbeeld publiekscampagnes. Maar ook door mensen die in contact komen met de doelgroep... te trainen, om te luisteren. Bijvoorbeeld het trainen van mensen die in de schuldhulpverlening werken. Afgelopen jaar waren er gemiddeld vijf zelfdodingen per dag de nieuwe wet moet helpen om dat aantal omlaag te brengen. En een druk dagje gisteren voor koningin Maxima. Ze deed mee aan oefeningen van de koninklijke marechaussee. Ze hielp gewonden verzorgen terwijl de nepkogels haar om de oren vlogen. Het was een hele bewuste keuze van de koningin om mee te doen met de opleiding. Om te laten zien dat zelfs een koningin uh, nou, deze onderdelen eh, kan, eh, kan meedoen en kan ondergaan. Maar ik werd fantastisch begeleid door al die mannen. Ja, een hele bijzondere ervaring natuurlijk. Het is, ja, maak, je niet, maak je niet heel vaak mee. Zeker niet. Dus ja, het is wel heel bijzonder dat, dat ik daarvoor uit ben genodigd. Dus zeker heel leuk. Maxima droeg ook camouflagekleding en had haar gezicht groen gesminkt. Het weer, de ochtend begint grijs met een enkele bui. In de middag meer buien. Het wordt 13 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB.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 your bread, then ooh, you've got the head of a fool. Drop dead end. If subway cars are full of hearts, then someone's probably in. Mm. If the bushes in the park grown in the dark, then someone's probably making.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 Behalve in hun eigen gemeente kunnen kiezen, kiezers ook op tientallen treinstations terecht. Uit de laatste peilingen blijkt dat het waarschijnlijk een nek-aan-nek race gaat worden... tussen PVV, GroenLinks-PVDA, D66, CDA en VVD. En bij de Israëlische luchtaanvallen op Gaza gisteren Gisteravond en afgelopen nacht zijn meer dan 60 mensen gedood... meldt nieuwszender Al Jazeera op basis van medische bronnen in de Gazastrook. Volgens Israël is het een vergelding voor een aanval door Hamas op Israëlische militairen. Het weer, een grijze start met nu en dan een buitje. Vanmiddag trekt een regengebied van west naar oost bij 13 graden.